Everybody is in the place. Everybody is in the place. Everybody is in the place. Everyone ass in the place, let's go. Everyone ass in the place, let's go. Everyone ass in the place, let's go. Everyone ass in the place, let's go. Ja, welkom bij Tex en Drums en de eh, piep. Wie zit er? Er staat iets een. Eh, echo. echo. Hallo, hallo. Ja, dit wordt beter zo, ja. Wat, ja. Deed, wat je nou? Ja, ik zet Alex uit. Oh, dat, oh, dat ik <laughs> beter, Wat raar. ja, Alex mag niet meedoen. Je bent er wel, maar... Technische eh, dienst. kijk, de technische dienst Kijk, de technische dienst, die grijpt al in. Wat, eh, oké. Ja, eh, eh, oh, hallo. Ja, ja, gelukkig maar, Dex en drums <laughs> en, uh, Dex en drums en rockblog zijn we vandaag. Jubileum-uitzending. Wij, wij vinden het fijn dat we deel mogen uitmaken van deze zender die al drie jaar knalt. En dat gaan we nu drie, drie uur lang vieren. Ja, we hebben, we hebben wat... Gezellig. Nou ja, dat sowieso. Ja, ook, ook, leuk dat jij er bent. Dankjewel. Sowieso, maar gewoon drie uur lang met, met ons. Waar is je vriendin? Waar is Kelly? Ja, die loopt stage. Die loopt stage, hè? Maar ze is wel aan het luisteren. Ik heb ook gewoon een baan, hoor. Ja, ik heb ook dus, gewoon een eh, baan. Ik vind het ook allemaal een beetje slap. <laughs> Maar eh, ja, dat is zonde, want die hadden we er graag bij gewild. Maar eh, we doen het vandaag dus we gewoon maar met z'n drieën. En we hebben een aantal speciale dingen. We hebben de Guilty Pleasures yes. van ons drieën. dat zijn eigenlijk tracks die <coughs> stiekem, wel, stiekem wel goed zijn, maar eigenlijk niet, niet kunnen, zeg maar. Die door de muziekpolitie ten strengste worden afgekeurd. Ja, dus, <laughs> dat sowieso. En we hebben de top 10 van 2009. Ja. Volgens, ons, in ieder geval. En eh, ja, gewoon nog een aantal eh, hele leuke andere items die eh, vanzelf langsgekomen. Ja. Ehm, om maar met een guilty pleasure te beginnen, ja, Alex. Ja, ik, dan ben ik het, hè? Ja. Ja, wat, moet ik hierover zeggen? Ik <laughs> moet je er al iets over zeggen? Moet ik er iets over zeggen? <laughs> Ja, ja, ik ben wel hetero, dat, laat ik dat voorop zetten. Ja. Maar ja, ik word er toch wel heel vrolijk van. Toch wel? <laughs> Toch wel, ja. Waar sommige mensen er heel verdrietig van kunnen worden. Meerdere met jou trouwens hoor. Ja. Waar hebben we het over? Over Mika. <laughs> ja het is op het randje inderdaad. Het is echt op <laughs> het randje. ja. ik moest er even over nadenken. Wat is nou echt een guilty pleasure waarvoor ik niet echt durf uit te komen. Maar ja, als het dan toch moet, dan toch met de billen bloot. Ja, ik, ik moet, ik iedereen, eh, iedereen heeft een guilty pleasure. Dus dat ja, ik, ik moet dat nog niet te, veel zeggen. Want nee. mij die moet nog <laughs> Het kan nog veel slechter, echt waar. Ja, <laughs> ik weet het. ik vind Mika nog wel redelijk, eh, redelijk correct. Maar en eh, welk nummer? relax volgens mij, dus toch wel een van de foutste. Ja, zeker weten. Nou, om gelijk goed te beginnen, Jouw guilty pleasure, Alex. Mika, relaxed. shadow. won't get a Bet you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you want to when I eat a pig? Yeah. yeah. Azealia. Azealia. Azealia Banks. Banks. Two on two. Dat begint toch eh, een, een, een redelijk hitje te worden, jongens. Jawel, hè? Nu al? Jawel. Nu al? Nu al. Nu, nu al, ja. Hey, ik, uh, <laughs> ik, was uh, uh, Ik moet even, even wennen aan, aan ja, het feit dat jij een extra, oh, oh, extra dingetje extra hebt, jongen. Ja. Dus, Helemaal hypermodern. modern. hey, maar ik was dus gisteren eventjes eh, bezig met eh, de voorbereiding. En eh, ja, ik tikte gewoon 2009 in, in de muziekplayers. En daar ook allemaal mooie playlists op van de beste van van 2009. Eh, en ja. Eh, ja. er is eigenlijk heel veel eh, goede muziek in dat jaar uitgekomen. Dus het was niet zo moeilijk om voor mij allerlei muziek bij elkaar te scharrelen. Gewoon uit 2009 en dan een heel leuk show van te maken. Ja, en, en sowieso, hij, hij en voorbereiding. Ja, dat is ook wat nieuws, hè? Ja, precies. ja, je, bent normaal zo van losse polswerk en zo, maar... Klopt, maar ja, dat moest nu natuurlijk toch wel eventjes. Maar ja, Goed, eh, goed jaar, goed muziekjaar. Zeker, zeker weten, zeker weten. En, eh, ja, de, heel goed De top 10, uh, gaat, daar staan eigenlijk ook alleen maar goede platen in. Ja. Dus wij, hebben met z'n allen keurig netjes gestemd. Eh, we hadden 10 platen, platen uitgezocht. En de puntentelling is gewoon heel netjes de top 10. Zeg maar, de plaat met de meeste platen op één. En er is er maar één die geen punt heeft gekregen. Wat bedoel je? Oh, ja. Van niemand niet. Van iedereen nul. Oh, dat vind ik ook wel spannend, oh, welke dat dan is. Ja. Daar kan je dan wel verklappen. Eh, nee. Dus we, draaien, alle tien, toch? Of niet? We draaien alle tien. en, oh, eh, dat eh, gaan we het laatste uur doen. Dus tussen vier en vijf hoor je dat ongeveer. Ja. ja, We hebben een bellen. We hebben een bellen. Hoe, hoe, hoe, oh, werkt oh, dat, jongens? Paniek, paniek. Staat, je staat ernaast. Ja. <laughs> is iemand om ons te feliciteren waarschijnlijk. Kijk, dat, gebeurt gewoon op de achtergrond. Ehm, Dave, ik zou zeggen... Jij had zoveel goede muziek mee. Wat ja, ga je doen? Eh, de drums. Eh, een plaatje aanvragen. Een plaatje. Ja, dat kan. We hebben hier alles. We hebben, ik heb 10 miljoen tracks mee. <laughs> het kan gewoon allemaal. Je schuift deze open, drukt op die knop en je kan weer praten. Goedemiddag. Hallo, wil je eerst daar? Hallo? In theorie hadden we nu iemand aan de telefoon. Ja. hallo? Hallo, hallo. Zo. Zo, hallo? <laughs> ja door je luisteraars. Ja, ik hoor heel in de verte iemand. Even, zeg nog eens iets. Nou, dit werkt nog niet helemaal nee, volgens mij. We gaan het even bij de uitzending om eh, proberen. <laughs> Ik start even een plaatje in en dat is eh, van de drums Let's Go Surfing. zwaar onderschatte bent, eh, vind ik. Ja, vind ik ook. Eigenlijk. Ja, maar het, het is ook net alsof je derde te horen eigenlijk. Ja, het is gewoon Belgisch, hè? Ja. Nou, leuk. Is dit gewoon Belgisch? Dit is gewoon Belgisch. Jongen, Jongen, jongen, jongen. Zoals we in Nederland dan zeggen, on-Nederlands goed dus is dus on-Belgisch goed. Ja. Nou ja, het is ook on-Nederlands goed. <laughs> dus eigenlijk heb je gewoon twee punten. God. Dus. 2009 ehm, kwamen wij trouwens achter. Dat is gewoon een, eh, een heel goed jaar voor eh, muziek sowieso geweest. ja buiten de, die, die tien platen die, op het, eh, die je in het laatste uur gaat horen, uh, is gewoon maar goede muziek alleen maar goede muziek zo'n beetje. Ja. ja. Want de, de volgende track voor jou. Uh, ja, eh, ik heb ook wat meegenomen en dat is eigenlijk puur toeval. Dat komt ook uit 2009. toevallig inderdaad. Maar... maar het zijn ook allemaal artiesten die gewoon doorgebroken zijn in 2009. Ja. Een aantal hele ja, ja vrij veel. leuke namen die in 2009 een doorbraak hebben mogen beleven. Ja, ja. ja. toch wel redelijk veel inderdaad. Florence de, de volgende, die, de, artiest die we zo gaan horen? Ja, Nog wel een paar? Ik vind eh, eh, Jack Pinada, waar we, het, eh, waar we het over hebben, is dat echt een doorbraak geweest? Volgens mij wel, ja. ja. Dit, dit, liedje is wel zijn doorbraak geweest, dacht ik, ja. Ja, en hij heeft wel meerdere hitjes van dat album gehad, alleen daarna is het doodstil geworden. Daarna is het inderdaad een beetje, een beetje stilgevallen rondom hem. Maar dat, wie weet. Wie, wie, weet, Wat, hij nog, wat hij nog komt doen. In ieder geval, voor nu, Jack Pinada, Tonight's Today. Peñate Penjate. Sorry hoor. de Yeah Yeah Yes en head will, Heads Will Roll. Ja, geweldig nummer. Heerlijk. En de Yeah Yeah Yes is sowieso een eh, toffe band waar eigenlijk niemand van gehoord heeft. Maar dit nummer is wel redelijk bekend, toch? Ja, dit is echt ja. Eh, ja vrij groot hit geweest. Ja. Vrij groot hit. Ja, en eh, wij, wij hebben dan morgen samen met Matthijs, Alex en ik nog een, een tweede uitzending. En daarin komt deze ook weer langs. Want wij, wij doen beste dance hits volgens ons ever. Dan, zeg maar. Daar zal ongetwijfeld wel wat discussie over ontstaan, maar dat maakt niet uit. Wij, wij <laughs> hebben ze tenminste gekozen. wij vinden dat dat de beste DJ's zijn. En daar, eh, deze staat ook gewoon in de lijst. Uiteraard, ja. ja. goede ingeving was dat van me. <laughs> Dat dacht ik, dat dacht ik. <laughs> Ehm, wat, wat, wij eh, vanmiddag ook wilden gaan doen, eh, waren een aantal covers. Ja gaan draaien. Cover is, het is altijd een beetje een dingetje. Eh, is het nou wel goed, is het nou niet goed? Eh, het, ja. het, is lastig om een goede cover te maken, schijnbaar. Ja, ik, ik, ik, ik, hou ervan als een nummer echt gewoon eh, over een hele andere boeg gegooid wordt. Ja, vind ik ook. Dat, en, je hoort wel eens covers wat je denkt, ja, dat is net het origineel. En dan, dan is het eigenlijk, dat, doe het dan niet. Vind ik niet zo spannend, weet je wel. En, ja, het is natuurlijk heel makkelijk als je een band als Ramstein hebt of zo. Ja, dan is het natuurlijk per definitie al helemaal anders. Ja. En eh, dat, ik hou daar wel van. Dat je daar een soort van singer-songwriter dingetje van doet. Ja, dat zou vet zijn. Dat zou wel cool wezen. Ja. Nou, ik bedoelde meer dat Ramstein nummers covert, maar... Oh, <laughs> maar dat, die, die manier ook, ook kan ook inderdaad, ja. ja. Ja, een nummer van de singer-songwriter gecoverd door Ramstein. Birthday, ik dier. <laughs> nou Dave, eh, ik zie een nieuwe carrière. Nou, ja. <laughs> Ramstein Unplugged. Ramstein ja. Unplugged, geprezen... Live op de Vader Jacob steeds. Performed door Dave Bijboek. <laughs> Maar ehm, nou ja, ik heb dan de eer om, eh, om de eerste van de middag te doen. En eh, ik eh, vond eigenlijk altijd wel dat Amy Winehouse Valerie heel goed gecoverd heeft samen met Mark Ronson. Ja. Ik denk dat een hele hoop mensen ook niet weten dat het überhaupt een cover is. Dat is dan, van de Zoetans. Van de Zoetans, ja. Zo'n goede cover dat het, het origineel overvleugelt. Dat kan ook ja. ja. Dus wat dat betreft, ja, ik, ik vond het gewoon, het is ook een tof nummer. Dus ik vond dit al een, een mooi voorbeeld van een goede cover. Dus ja. wat dat betreft, Amy Winehouse, Mark Ronson, Valerie. Hi, it's rolling. It's going, John I'm having too much fun. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. the water doen even een koffer die inderdaad heel anders klinkt. Ja, want dan moet je echt nadenken van, goh, wat is dit nou? Het komt wel heel bekend voor. Maar eh, ja, ik vroeg, ik vroeg er zelfs naar, maar het was dus Coldplay. Ja, ja gecoverd door Pendulum. Pendulum, zo'n band waar je ook nooit meer wat van hoort. Valt mij. Ja? Nou, ik, denk, ik denk dat er mensen zijn die er zelfs nog nooit van hebben gehoord. Dat kan, ook, <laughs> kan ook, inderdaad. Zelfs, Misschien ik, ken mensen, ik ken mensen die zijn helemaal naar Londen gegaan voor een optreden van Pendulum. Echt waar? Ja, dat ben ik. Ja? <laughs> ja, jij kent jezelf ook? Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja samen met eh, de Rocklog Crew zijn we een weekendje naar Londen geweest in de O2 Arena. En okay. Eh, ja, stampende bak pendelen. Dat was wel heel erg vet. Maar wat voor muziek is dat? Eh, is dat door? Drum and bass. Drum and... Ah, oké. Okay. Ja, volgens mij hebben ze wel zo'n DJ, eh, DJ set op Lowlands gedaan of zo, toch? nee, het was gewoon een live... Live, live set. Ja. ja. Maar hoe komen ze bij zo'n bij zo'n nummer dan? Ja, dat weet je toch niet. Om, eh, om te kofferen, ja. Dat, ja. dat is eh, in het eh, radioprogramma BBC Radio One Live Lounge. En dan gaan ze oh, bij bands langs en die gaan dan nummers van anderen kofferen. Een beetje wat, wat Giel, te nu probeert Ja, dat heeft Giel daar natuurlijk vanaf. Want het, maar het is wel echt, daar komen echt topartiesten met hele toffe covers. BBC One, dat is sowieso al echt een superzender. Er komen hele mooie dingen vandaan. Maar daar moet je niet naar luisteren. Allemaal luisteren naar 501. <laughs> Goed. <laughs> Ja. <laughs> je, hebt gelijk, je gelijk. Ehm, ja, Mia, Mia. en MIA was natuurlijk al wat langer bekend dan 2009 eh, volgens mij. Maar met dit nummer eh, komt wel 2009. En dat is volgens mij wel haar grootste hit. Ja. En dat viel me op bij, eh, bij het jaar tot 2009. Dat bekende artiesten eigenlijk hun grootste hit in 2009 vaak gescoord hebben. Dat vond ik wel opvallend. Maar dit is Paper Planes met die pistoolschoten daarin. That's what I'm high up. All the music from my MC in the hood growing up. It gets hard when you're trying to blow it up. So stressing, you say fuck it, you be like I'm giving up. All I taking my visas, sipping on my government juice. You know how it does, man. I'm fresh from Lagos, fresh from Nigeria. If I look angry, it's cause someone stole my visa. If you walk into my kitchen, you will see the white powder. I'll be by the cooker, whipping it through harder. Don't be alarmed, I'm just cooking pounded yam. African boy, I'll never be a drug dealer. I rap a Sunny Pepper in the market of Abuja. I'm a legend, something like JJ or My name is Olushola, I just set up my visa. I live every day like it's the first of October. The greatest hustler on earth I know is my mother. That mother, that son, fuck being you like my father. Birds of the same flock, share the same feather. I just wanna make my dollar and my naira. democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, uh, no funny business. already Ja, hier zit nog een vreselijke leuke mama appelsap in uh, trouwens. Oh ja, wat dan? Ja, eh, op, op het eind dan zeggen ze Salma Salma Murder. En daar, daar kan je dan in horen Salmo, Salma Salmonella. <laughs> ja. ja, als je hem eenmaal hoort, dan kom je er ook niet meer vanaf Salmo, hoor. Salmonella. Ja, zo ja. inderdaad. Oké, okay. cool. Ja, ik wist dus- het niet joh. Nee, ja, nou, ik, ik ook niet. Tot, uh, eh, had ik hem ergens eh, ergens... Totdat je hem hoorde, <laughs> ja. precies. Maar als je, dat, is echt de pech, jongen. Als je het dan nou eenmaal hoort, dan kom je er niet van. ja, is met al die nummers zo. Het, het, is hier echt uh, feest. Kun je nu op de webcam zien, want we hebben zelfs slagroomtaart. Slagroomtaart met bier. Slagroomtaart met bier. Heerlijk. En slingers en ballonnen en alles. Werkt dat? Slagroomtaart met bier? Ja hoor, als je, helemaal, je moet die psychische barrière Winning. even overheen stappen. Winning dan, zelfs. Ja, <laughs> dat is gewoon goed. We hebben het vaker gedaan. Absoluut. Iedereen zit dan altijd braaf aan de koffie en dan is het, uh, nou, eens stil je drinken, nou, dan mag gewoon een biertje. jij vraagt gewoon eerst van, eh, wat voor taart heb je? En als ze dan eh, een slagroomtaart hebben, doe nee, maar maar een lekker biertje alle, Ja, Alle taart gaat prima met Appeltaart, doe dan ook maar een biertje erbij. Trouwens, al heb je geen taart, Doe er maar een biertje bij. <laughs> <laughs> Nee, al is het dan chips, dan wil ik liever koffie. Dat vind ik. Ah, of uh, bitterballen met koffie. Ja. Dat is, dat is ook lekker, <laughs> Ja. ja, dat lijkt me nog veel eh, moeilijker. ja, dat lijkt me ook... Die eh. barrière ga ik niet overstappen, nee, denk ik. ook niet. Maar dit gaat prima. we, kunnen, we kunnen het nog wel eens gaan proberen. Niet vandaag, maar... Ander keertje. Ah, morgen. Ander keertje, inderdaad. Nou ja, neem jij, neem bitterballen mee in een friteuze, dan ga ik koffie met bitterballen. dat is goed. Geen probleem. Ehm, nou, ik denk, dan ben ik maar gelijk vanaf. mijn guilty pleasure. Ja. Ja, ik jij, ik jij beschuldigde mij er eh, woensdag van dat, dat ik hiermee zou aankomen, maar het, het is niet in mijn hoofd opgekomen. Nee. Nou nee, ja, ik... hij zei een andere over jou. Nee, deze, deze. Maar eh, oh, ja, ik, ik, aan de ene kant, ja, ik twijfelde. Want ik had er twee. Ik had, ik had de eh, eerste New Kids on the Block met Tonight. Die kan ik ook echt worden. Oh, die is toch niet geworden? Nee, die is toch niet geworden. Ik, Daar hoef je niet vooruit te komen. Nou ja, ik zeg het dus nu. <laughs> Oh. Ik ga hem alleen niet draaien. <laughs> dat is heel wat anders. Maar nee, Britney Spears. Maar dan eh, vooral met dit nummer. Eh, ik ben eh, zo Britney Spears. Ja. Ah, nou, gewoon de videoclip, omdat ze dan de hele tijd in zo'n pak rondloopt. Dat sowieso inderdaad. maar het is ook wel gewoon een tof nummer eigenlijk. Als je hem hard ja, Maar is, ze heeft een paar hele toffe nummers. Maar dat is waarschijnlijk door NERD geproduceerd. En dat is gewoon echt in de, in de toptijd van NERD mm, werkt iedereen ermee. En het waren allemaal toffe nummers. Alles was goud, ja. Ja, Zo is het gewoon. Dat, eh, dat klopt. Maar eh, Britney Spears dus. En, eh, ik word misschien waarschijnlijk op mijn werk uitgelachen en op straat, maar Ach, ja. ja. het je zo, weet het je. Zo. <laughs> Britney Spears met Toxic. can't I be? If this were to go under, that's the risk I take. I'm froze by desire, as if a choice I made. And I am yours now. het als een Polaroid-foto, jongen. Ja, leuk hè? Ja. Leuk Geniaal. ja. Lekker plaatje. Ehm, nou, tweede uur alweer, jongens. Ja. Tijd vliegt voorbij, eh, wat dat betreft. Dat eh. Eh, is altijd als je plezier maakt, hè? Ja, ja nou, zo is het ook dat, dat zomaar op de vrijdagmiddag. We zijn er nog eh, tot vijf uur, tot het officiële weekend begint. Yes. Eh, wij hebben inmiddels al een, een, rustig biertje opengetrokken. Eentje. Eentje. om, de, ehm, om slag en taart weg te spoelen. ja, dat was het, ja. En, nu het gambaatje weg te spoelen. Ja, de, de chili-gamba's zijn inmiddels ook opengetrokken. Dus de borrelhapjes uh, <laughs> ja, eh, hier al. ja. <laughs> het gaat erg goed. Nou ja, um, wat dat betreft, eh, we, hebben, we hebben nog een, eh, een Guilty Pleasure te goed. En we gaan, nog, eh, we gaan nog best platen draaien en nog een aantal covers. Covertjes, uiteraard. En het, tweede uur, dus de top 10 van 2009 volgens ons. Ja. Nou, Alex, jij had even een leuk nummertje meegenomen. Ja, tenminste, jij hebt hem voor me meegenomen. ja, de Black Keys. Heerlijk nummer, Lonely Boy. Ik, ja, dat is toch wel weer... ik vond de vorige erg goed. En ik had niet gedacht dat de nieuwe CD van ze ook zo opgepikt zou worden als eh, dat hij nu gedaan is. Nou overtreffende trap eigenlijk. hoor. Ze zijn, ze zijn iedere, plaat een beetje gegroeid eh, qua bekendheid en qua, eh, qua niveau misschien ook wel. Maar, ik vind de laatste plaat ook, ook zeker hun beste. Ja, ik ook. Maar ze zijn nu absoluut headliner, waard, headliner waardig, vind ik. Maar ik vind het wel grappig, want eh, eh, zij, zij, hebben daar ook echt bewust naartoe gewerkt, zeggen ze ook zelf. Zij, dat was hun, hun droom, maar zij wilden eigenlijk ook echt stadionconcerten spelen. Dat... Ze maakten bewust mindere platen, omdat ze telkens dan... nee, nee, nee. Zij, het is gewoon een leerproces. <laughs> ja, natuurlijk. Maar het is niet zo dat ze per ongeluk eh, bekend geworden zijn of zo, of dat ze eigenlijk liever underground zijn, zoals sommige bandjes nog wel eens plachten te zeggen. Zij zeggen gewoon, wij willen een stadion act zijn. Ja. Dus dat vind ik wel leuk. Ja, vind ik ook tof. Dus eh, nou, wat heb je mee? Een Lonely Boy. Een Lonely Boy. Die Boys met hun eh, ja, geweldige comeback, eh, comeback eigenlijk. Ja, ja. nou ja... ik... make, make some noise en eh, ja, die plaat... ja, leuk gewoon. Die hakte erin. Ja. Die hakte erin. En sindsdien nooit <laughs> we wat van gehoord eigenlijk. <laughs> dat is toch ook wel weer gek. Nee, maar ze toeren niet. Of nauwelijks. Of, ja. Zou dat toch komen door, door de ziekte van, wat was het, Adam Jouch? Adam of Adam. Adam of dacht ik ik weet Dat, ja, hij misschien nog niet eh, volledig hersteld is om een wereldtoneel aan te kunnen. Zoiets. ja, dat lijkt mij wel een eh, gegronde reden namelijk. Ja, ja. Dus, eh, dat, zou goed kunnen, inderdaad. hey, we gaan maar eventjes door met de, de, de slechte muziek. De hebben die, die, die, maar gehad. Nou ja, het is geen slechte muziek natuurlijk, maar ehm, het is iets wat de muziekpolitie afkeurt. Dat mag je eigenlijk niet goed vinden van de muziekpolitie. Maar ehm, dat is Natasha Benningfield en ja, ik vind het <laughs> sowieso vind ik dat wel een... Eh, een, eh, ja, ik vind een lekker wijf. Een lekker wijf gewoon. Ja, tuurlijk. Een mooie stem en eh, het is gewoon een lekker wijf. En ze maakt echt gewoon leuke muziek. Maar dit nummer, dat is gewoon ook best Maar broer deed toch, deed toch, ook wat met muziek? Ja, ja, ja, die, die wel heel erg op Erben Wennemars. Daniel deed Daniel veel, Want op een, gegeven moment, op een gegeven moment was het van... Natasja is de zus van Daniel. Zo bekend was hij dan. Maar nu is het toch weer dat hij het broertje van... Hij was eerder bekend. Ja? Ja, dat, dat was eerder. Hij had een hele slechte plaat toen ook. Kan je die niet doen? Nee. <laughs> Gotta get through this. Daar heb ik geen plezier van. En dat gaat om een guilty pleasure. <laughs> Oh. Hij, weet het hij weet het nummer ook gewoon. Ik ken dat, het, eh, echt... Gotta get through this en... Ja, die andere. Dat was zo'n zwijmelnummer. Hier, hier scoor je geen punten mee. Dat snap je wel, hè? Zo'n zwijmelnummer. Ja, kennis. Ja. kennis. Dat, ja, scoor je wel punten mee. Nou ja. Nou Bij ons niet in ieder geval. Jammer. <laughs> nee, met Britney Spears uh, scoor je punten, man ja, anyway, ja, uh, in je bed wel. Om even voor te gaan over... dat is je eh, Benningfield hadden we Om even over Natasja te praten, inderdaad. Dat is dat ook is, wel lekker wijf dus- trouwens. Dus, ja, dat zei je net al even. Ja. Maar uh, dat al als, als, <laughs> zo'n...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 Whoops, did I say it out loud? Did you find out? I wanna have your baby, get serious like crazy. I wanna have your baby, I see you springing up like daisy. Cause in my head there's a slot machine, and I'm betting you're the one in my hopes and dreams.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 I wanna have your baby, I see him springing up like daisies. Gonna button my lips so the truth don't slip. Yes Pod. you my all I need you tonight. come make my dreams only hard as it seems. Loving me is as easy as pie. I am just a love machine, feeding my fantasy. Give me a kiss or three, and I'm fine. I need a squeeze a day instead of this negligee. What will the neighbors say? This time, oh, it's very new. to do. Oh, this feeling's very strange. Can anybody tell me what's your game? Arctic Monkeys. Ja, wat moet ik ervan zeggen? <laughs> ja. Het is niet hun beste werk. <laughs> nee, dat niet. Dat is alweer nou flauw. Oh, hey, ik, hoor al wat. Hey, ehm, <laughs> dit was een cover van eh, eh, Girls Aloud. Ja. Ja, ik, eh, Dit is ook gewoon een dit geweest of zo? Of, nee, dat niet. Nou, dat, dat dan weer niet. Dat dan weer niet. Ach ja, ik, ik, vond, ja, ik vond het dan... het was niet hun beste werk, maar ik vond het wel tof klinken. Je hoort wel dat gitaartje van... dat dat wel echt Arctic Monkeys Ja, dat hele snelle gitaartje. Dus ja, ik, ik, eh, mij, mij heb je er wel mee. Oh, Dankjewel, gelukkig. Toch iemand. Ja, precies. Ehm, tijd eh, voor eh, een beste plaat van een van ons. Ja. En wel die van die van mij. Oké. Dacht ik. Toch? <laughs> ja, dat, dat gaan we helemaal... Eh, we, zwaaien even, we zwaaien even naar buiten. We zwaaien even naar de bezoekers. <laughs> <laughs> komen voorbijgangers die... Ja, dat eh, kan, ja. Komen, dat, dat, kan hier zomaar. Je kan hier vandaag zomaar eventjes binnenlopen om ons te feliciteren. En, uh, even gedachten zeggen, zeggen, biertje te drinken. Beetje te drinken, inderdaad. Het kan allemaal. Het, is feest. En, uh, dat kan nog... Biertje voor het goede doel dan. Hè? Dus spekje onze kast Een spekje de Ook dat nog Voor weinig. Voor weinig. Maar ehm, ja, vertel eens even. Jij bent natuurlijk sowieso een grote Deus-fan. Ja. ja en, en, deze trekking... Is dat weer onbelgisch goed? Ja, vind ik wel. Ik denk, zij hebben wel de, de, de Belgische muziekscene weer helemaal op de kaart gezet, zo begin jaren 90. En er zijn daar zoveel andere bandjes ook aan ontsprongen, die eigenlijk ook nu nog steeds bestaan. Dus eh, ja. dat is gewoon een hele, voor, voor, voor België is het een hele belangrijke band geweest, denk ik. Ja. Oké. En um, nou, die eerste... ze nog eigenlijk? Want, ja, ze eh, staan op Oké, want... Eh, hoe heet die ook weer? ja. Ehm, Tom Barman. Tom Barman, die had gezegd van nou, als, als we met deze plaat niet op de grote festivals eh, terechtkomen, dan stop ik ermee. Dan heb nou, dat, dat hebben ze gestaan. Vorig jaar Lowlands, dit jaar Werchter. Uh, Denk zomaar ook Pukkelpop, want daar hadden ze vorig jaar ook moeten staan. Waar het niet dat het... Eh, hopeloos misging daar helaas. Ze, ze, zijn nog niet uh, officieel bekendgemaakt daar, maar nou, die, zou zomaar kunnen. Die, gaan komen, ze, ze, zouden daar, eh, eh, net als op Lowlands vorig jaar, de best of, uh, een soort van best of show hebben ze toen gespeeld. Ja, daar kon je ook voor stemmen toen. Ja, en dat zouden ze in België natuurlijk ook doen en die hebben ze nogal te goed. Ja. Dus dat gaat wel goed komen. Dus eh, eh, Tom Baarman eh, die, die, die, maakt het gewoon waar. Ja, nou oké. En waarom specifiek dit nummer? Ja, ehm, geen idee. ik heb dit altijd al het, allermooiste, allerbeste nummer van, van, van Deus gevonden. Hulma Kaber misschien eh, een feitje, ik wil dit nummer ook serieus waar zeker weten op mijn begrafenis. Ah, is niet Mocht ik ooit, uh, ooit overlijden. Mocht het ooit gebeuren. Ja, heb je dat al zit er vast wel een keertje in. Dat <laughs> heb je dat vastgelegd al? Nee, nog niet. Dat moet ik nog gaan doen. Nou, bij deze, we hebben het gehoord. Dat is niet helemaal kaber. In de revue staat zelfs een, eh, een column of een artikel daar iedere week over. Een, bekende Nederlander die dan drie begrafenistracks mag okay. vertellen. Nou ja, dit, dit zou er eentje van mij zijn. Ik heb er ook nog wel andere twee, maar Oh, ik, dus heb, ik heb ook nog hand in hand, kameraden. Eh, ik heb, <laughs> ik heb toevallig een cd mee waar er voor mij eentje eh, op staat. Dan kunnen we die zo eh, in draa in even draaien. Oké, kijk Maar uh, Hotel Lounge, ja, ik vind het gewoon heel mooi. En nou. ik zou zeggen, laat hem, het, laat hem horen. De, de, subtitel tussen haakjes is Be the Death of Me. Ja. Nee, zo, zo, ik heb toevallig gezien. Is dat? Nee, dat zijn wij zelf op de achtergrond. <laughs> Wat gezellig. Uiteraard. We zitten... Die heb jij daar eh, op de player eh, aan staan <laughs> waarschijnlijk. Oh, hey. <laughs> Heel apart. Ja, ja dat, gaat, dat, gaat, goed. Dus we horen zelf in de herhaling. Dat is het. Dat is ook wel leuk. Klik ik die even, die even dicht zo. Zo moet het beter Ja, ze zeggen wel, open, techniek staat voor niks. nee, inderdaad. Wacht even, dan moet ik die even opnieuw starten natuurlijk, die track. Ja, dat... Oké, daar komt hij hoor. Oké, Deus Hotel Lounge. Ja, ik, eh, dit is uh, een nummer waar ik dus eh, voor ogen heb dat ik dan met mijn kist zo de vlammen inzak, zeg maar. En dat, dat, op de vrijdagmiddag trouwens. Ja, wat een begaafd is Ja, ja. wat. Ja, ik, ik, ik, zie het wel. Ik, zoals jij het schetste. Je ziet me wel gaan, ja. Oh, ik zie jou wel gaan, <laughs> eh, ja. Nee, dit komt van de, de Matrix soundtrack van de Matrix eh, nummer 1. Daar ken ik het van. Uh, Rob, uh. Rob D, oftewel Rob Dugan met Club to Death. Ook nog eens, zit ook weer die naam in. Dat is wel frappant. Dat was in het vorige nummer ook, jouw dode nummertje. Er stond ook Death in de subtitel. En deze, deze, dit nummer heet Club to Death en dat is dan de... Moet ik even, zou dat dan toch, eh, hoe, hoe zeg je dat? Ja, eh, toch een beetje... Eh, onderbewust dat je dus- dat, dat dan toch bij elkaar schakelt of zo? Ja, misschien. Zou ik zo kunnen. Wat is. Wel, Ik vind het wel een opvallend detail. Dat gaan wij verder uitzoeken. <laughs> <laughs> Daar gaan wij een diep wetenschappelijk onderzoek het is nu, Het is nu vastgelegd. Als we, als we morgen omrollen, dan, ehm, dan weten jullie het alvast. Ja. ja. Ze komen... Nou ja, mijn beste nummer moet ook straks gedraaid worden op een begrafenis. Maar daar, daar komen we nog niet bij. Oké. Wat, bij jouw begrafenis komen we niet? Of, nou, nou, zijn we niet eens, niet. eens, uitgenodigd? Ja, ik ben vergeten. Dat is al zin in. <laughs> Ja, ik kan net zeggen, ik heb de uitnodiging nog niet verstuurd. Wat <laughs> verdorie. Nou ja, ehm, tijd om even wat, uh, wat, wat, wat, vrolijkers. Wat Ja, precies. En, misschien wat bekenders uh, ondertussen. Daar is het ook wel hoog tijd voor. Dus ik dacht Young the Giant met My buddy. Yes. acabar. Fransie. Yes. Fransie Ferdinand. U kent hem wel, de keizer eh, van, eh, wat was het? Into the Great White Album. Hongarije of zo? Of, eh, oh, zo bedoel je. Ze zijn nou ja. genoemd zijn, bedoel Ja, ja. Dat is hij inderdaad. Zoiets. Als het goed is... Hallo, is daar iemand? Ant, Ant, Ant. Hallo. Ja, hey. daar is Kenny. is er toch nog een beetje bij? Ja. Gelukkig. zit, zit, jij nu echt vanaf de redactie van, van de Viva te bellen met ons? Ja, live vanuit de redactie. Wauw, wauw gaat het nog over ons geschreven worden? Komen wij in de Viva? <laughs> Geven ze nog vibrators weg? Ja, dat zeker, ja. Wat is het laatste seksadvies vanuit de Viva eigenlijk? Het laatste wat? Het laatste seksadvies. Wat, wat, wat is hip, wat is niet? Wat moet je wel, wat moet je niet? Oh god, ik zou het eigenlijk niet weten. En Patrick die zei net dat hij heel veel interesse heeft om een keer in de Anybody te staan. Kan dat ja. Doen ze de Anybody ook voor mannen trouwens? Of is dat alleen puur voor vrouwen? Ja, ja, ja kan persoonlijk geregeld worden hoor. Oh, wat leuk. Wat gezellig. Hey, kunnen we wel met z'n tweeën, hè? Kunnen we? Ja. Nou ja, bij, bij, deze. Heel graag. <laughs> Oh, ik ga dat zo niet bekijken dan. <laughs> nee, eh, gek, gekheid, uh, Kel. Eh, waarom moest je zomaar werken? Waarom ben je niet gewoon hier? <laughs> ik heb tentamens gehad, dus dat was een beetje druk. En daarom ben ik vandaag aan het werk. Ah. Ach ja, we missen je wel. Ja, nu is het niet gezellig. Toch minder gezellig vonden wij, hè? Wel een beetje, ja. Ja, we hebben net eh, lekker gamba's gegeten en daar had ik een... Eh, een leuke anekdote. Ja, eh, een leuke anekdote had ik daarover. Ja, ja. Ik vertel jullie niet dat jullie allemaal door elkaar gaan praten. Oh. dat we net gamba's hebben gegeten. En dat ik daar een leuke anekdote over had. Over jou met gamba's. Oh, fijn. Heel fijn. Maar die heb ik nog niet op de radio verteld. Ik ben een keer met Kelly uit eten geweest. <laughs> en toen had ze Thijs besteld met gamba's. En ze stopt de hele gamba in de mond zonder eventjes dat staartje eraf te trekken. Dus daar hebben we flink over gelachen en gedaan. En van, oh wat ben je toch dom, bla bla bla bla. Afgelopen woensdag, we zijn weer aan het eten. Wat gebeurt? We hebben gamba's. Kelly stopt wederom die hele gamba in de mond en begint weer lekker te kauwen Met een staartje in de mond. <laughs> Hou jij zo van staartjes of zo? Ja, blijkbaar. Ja, kontjes hè. <laughs> Oh, oh een billenvrouw. ja. Ja. Ja, bestaat eh, dat bij vrouwen ook? Eh, dat je een billen- en een piemelvrouw hebt of zo? Of, eh? Want je hebt al eh, eh, borstenmannen eh, en, en, en, en billenmannen. billenmannen. Maar heb je dan ook billenvrouwen en piemelvrouwen? Um, nee, ik denk dat daar geen. ik denk dat het een combinatie dat ze allebei willen. Ik kan me niet voorstellen dat er. dat er vrouwen zijn die, die naar dat mannelijk lichaamsdeel kijken. Een, piemel heet dat gewoon. Het ziet, er niet uit. <laughs> Een piemel noemen we dat. <laughs> Nee, ja, dat, ik, ik, kan me ook niet voorstellen dat je dat mooi vindt, inderdaad. En wanneer zie je dat nou, weet je wel? Ja. Kijk, bo bo ja, dat is natuurlijke intuïtie. Ja, is dat zo? Ja, uiteraard. En als dat mannen zeg maar, bij vrouwen zien dat ze uh, door brede heupen wat meer vruchtbaar zijn, of weet ik het wat. En vrouwen die hebben dan zoiets van, hé, hey, daar moet een grote piemel in zitten. Precies. Ja, maar, ja, maar ja, goed, je hebt altijd vleeslullen en bloedlullen natuurlijk. Ook dat. Dus, eh, ja. Ja. Ja, ja, ja. Goed verhaal, jongens. is, is het nou meer de breedte of de lengte waar het me gaat, Kel? Ehm, ik hoor altijd de breedte, dus... Oh, we hebben iemand met een hele kleine, maar die wel heel breed is blijkbaar. Nou, zal ik het Alex besparen? Nee, dat hoeft niet. Oh, oh, oh, je hoeft Alex niet te besparen. Nee, bespaart me wel. bespaar me Kom maar, spuien. Oké, wat voor nummer had je aangevraagd, Kelly? <laughs> Mooi bruggetje. Hij voelt erbij hoor. <laughs> Moet ik het zeggen? Ja, graag. Het nummer of eh, dat andere? Nou, gewoon, nee. Nee, doe maar gewoon het nummer hoor. Maar gewoon het nummer We en waarom en alles, hè. Ik zou graag Fatboy Slim willen horen met Praise You. Nou, dat komt hier voor jou. En eh, volgende week ben je er gewoon weer bij, toch? tenminste, woensdag. Uiteraard, uiteraard. Oké. En jij hebt toch zelf ook nog ehm, een show. Eh, vertel eens even, wanneer ben jij oh op de radio? Pot, met Arwin. Uh, ja, komende zaterdag om 4 uur s'nachts. Dus ah, allemaal luisteren. Allemaal <laughs> luisteren. allemaal luisteren, ja. <laughs> Gezellig. als, je, als je terugkomt van het stappen. Ja, ja. Zeg wel leuk. Hey, ga je daar nog wat bijzonders bij doen? Nou, het wordt gewoon één puntige oude... Uh, eh, sorry. Eigenlijk, eigenlijk hoor ik daarbij. ja, toch, eigenlijk wel, eh, ja. Ging, ging toch magnetron maaltijden testen of zo? Dat is het? Sorry? Je ging, dat je, dat je magnetron maaltijden ging testen. Ja, nou ja, ik maak ze voor de Arwen en hij eet het op. Hoop je. Oh, dan kook je wel. Goed <laughs> ze thuis nog nooit. Dat, is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk, want ze had aangeboden om een hele pan eh, macaroni te koken voor 501 eh, crew eh, ja. precies. dit weekend. En het rare is, de hele crew heeft bedankt. <laughs> Ja, oh, wat vreemd. Dat heeft ermee te maken dat je rijkelijk laat was met je aanbod. <laughs> Ah, dat alles is al uitgepland en ja, je was te laat gewoon. Dat zeg je netjes, Dave. Ja. Ja, maar goed, eh, genoeg geluld jongens. Uh, muziek horen. <laughs> Rammen, kijk, zo is dat. Oké, nou speciaal voor Kelly van Al Fatboy Slim met Praise You. shine. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. me feel better. I've been a fool. I had a temper that was not so cool. I've been unfaithful and betrayed so cruel. Followed it through to the letter. <laughs> If I hadn't been this way, who knows where I might be today? Please make an example of me, or do you wanna be alone? If I hadn't been this way, who knows? Where I might be today. Please make an example of me, or do you wanna be alone? dit was, eh, we moesten een, eh, ons favoriete nummer eh, ever meenemen. Wat natuurlijk een onmogelijke opgave is. Dus ik heb een nummer uitgekozen wat bijna niemand kent. Ehm, maar als ik het laat horen, er is ook niemand die het slecht vindt. Iedereen vindt het een tof nummer. Nou ja, het, is inderdaad wel tof. ik, ik, ehm, ken het ook echt helemaal niet. Nee, niemand kent het. Maar ik, heb het, ik, ik, draai het al jaren. Het is uit 2000. Ik draai het al jaren in mijn radioshows. En het is Tim Hutton. Eh, van het album Everything uit 2000. En ehm, het grappige is dus, Tim Hutton die is nooit daar heel bekend mee geworden. Maar ehm, ja, hij, dat is, eh, hij is nog steeds professioneel muzikant. Vroeger was hij in punkbands. Hij heeft met Afrika Mbata gespeeld. Ehm, toen heeft hij eh, deze plaat dan gemaakt. Maar de laatste tijd werkt hij met Apex Twin en met, even kijken, wat staat hier nog meer? Fela Kuti, Groove Armada heeft hij eh, meegewerkt. Hij werkt met eh, eh, Paul Oakenfield en met de Prodigy. Hij heeft ook aan Omen meegeschreven, een nummer wat straks nog terugkomt van de Prodigy. Ehm, van een van de beste nummers die wij gekozen hebben van 2009. Daar heeft deze Tim Hutten aan meegeschreven. Wat verdorie, wat een veelzijdig talent. Ja, je ja, Bad, dus Lashes, geschreven. Bad Lashes, The View. Het zijn echt, hij heeft heel veel. Heel veel, ja, maar wat... Allemaal dance en dan zo'n... Dance inderdaad, ja, en dan ja. zo'n nummer, dat verbaast me dan. Grappig hè? Hey. Grappige feitjes. Leuk. Nou, wisten jullie trouwens dat buiten Radio 501 vandaag ook Mariah Carey jarig is? Ik wist het niet. Nee. goed. Of ja, ik het wil weten. Zullen we even Mariah Carey draaien? Kan hoor. Nee. Oh, niet, niet vandaag. Oh. op dezelfde dag. Oh. oh dat was afgelopen dinsdag. Dat was op die dag. Ja. Ah. Ze zijn wel op dezelfde dag jarig, maar wij vieren het vandaag. Oh. Want nu komt er een ma- guilty pleasure van wie? Zou Mariah het vandaag ook vieren? Ja, die viert waarschijnlijk twee weken lang of zo, denk ik. Want eh, ik, ik ben eigenlijk ik ben dinsdag jarig, maar ik vier het vrijdag. Ja, ja, want anders moeten mijn vrienden morgen om 8 uur op de zaak zijn. Ja, precies. Dan kunnen ze niet lang blijven. Nee, nee dan heb de buren weer last en Ja, dus, eh, ja, ja. Dus nou ja, wie weet. Maraya, als je het ook viert vandaag, een hele fijne dag toegewenst. Ja hoor. Gaan wij ondertussen eventjes eh, naar eh, een, een nieuwe, nieuwe track luisteren. Chiddy Bang, ik ken het nog niet. Het, het klinkt een beetje als uh, Where Did That Pussy Go van... Where Did That Pussy Go? Ja, dat is, dat is nu zo'n hitje. Ah. onder andere met uh, Andre 3000. Ah, daar, lijkt het op. Dit is eh, Chili Bang met Ray Charles. I'm feeling like Ray Charles. I got my shades on, I don't know where they are. You couldn't find me even if you had a radar. And I spit rapidly, aka. I make the music with the soul of the blind man. They be amazed how I get them ladies to climb in. And they try to do it, but they're blind to the fact that they're just stuck in the trap and staying right where they at. But I'm Ray Charles, Miss A calls. Talking to my dime and my Miss A calls. And I spit tough, Betcha you I'm a last great ball. I'm going 8, y'all. I'm the new Ray Charles no walking stick. My shit cost a grip. I get out the mouthwash if you talking shit. And I can hear the evil, but I won't see it. And if that block go out, you better reheat it. I got my black shades on, smoking till it's gone. Head to the sky, feeling so on. Break jaws, I'm, I'm break jaws. Break jaws, I'm, I'm break jaws. Black shades on, dancing to my song. Looking so bright, I'm feeling so gone break y'all. I, am break y'all. I break y'all. I, am break y'all. Open your eyes, girl like me ain't waiting no time. Boy, better think tight. I got that honey, that shit that yeah, and I think i preheated oven. They hear me spit, they think they know me like they cousin. But it's okay, we at the door, that means we buzzin'. That ass McDonald's and baby, I think I'm loving it you know that size doesn't fit. MC Hammer with this shit. Like, why the fuck would I quit? Unless I hire 40 people and get like 40 cars, and I wouldn't even drive, cause I would be Ray Charles. See if you say what up, like, how the fuck is he talking? He don't even trip. Like, how the fuck is he walking? I'm blind, man. Yeah, like the three blind mice, and them haters, I'ma throw it on them. Tell them, find out no walking stick. My shit cost a grip. I get out the mouthwash if you talking shit. And I can hear the evil, but I won't see it. And if the block go out, you better reheat it. I got my black shades on, smoking till it's gone. Head to the sky, then it's so on. Break jaws, I'm, I'm break jaws. Break jaws, I'm, I'm break jaws. Black shades on, dancing to my song. Looking so fly, I'm feeling so calm. I'm Ray Charles. I, Charles. I'm Ray Charles. I, am ray charles i am Ray Charles. Boy, open your eyes. A girl like me ain't waiting on us. Ooh, boy, better think twice. I got that honey, that sugar, that spice. You're too blind to see it. You're too blind to see it. I got my black shade on, smoking till it's Head to the sky, feeling so high. I'm Ray Charles, Ray Charles, I'm Ray Charles. all Black J's on, dancing to my song, looking so fly, I'm feeling so calm. I'm Ray Charles, I'm Ray Charles, I'm Ray Charles, I'm Ray Charles. all Black J's on, smoking to the song, hands to the sky, feeling so calm. Ray Charles, I'm Ray Charles, all break I'm break y'all. Black J's on, dancing to my song, looking so fly, I'm feeling so calm. I'm Ray Charles. I'm, Ray Charles. I'm Ray Charles. I'm Ray Charles.